Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteravond in Rotterdam op straat werd doodgeschoten... is een 30-jarige inwoner van de stad. De schietpartij was in het centrum bij een restaurant waar op dat moment mensen zaten te eten. Zij hoorden meerdere schoten. De politie is nog op zoek naar de dader. De Zuid-Koreaanse president heeft de rampplek in Seoul bezocht. Bij een Halloween-viering kwamen gisteren 153 mensen om het leven... die in de knel kwamen tijdens de extreme drukte. Door de smalle straten duurde het lang voordat mensen geholpen konden worden, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Eh, veel mensen hebben eh, last gekregen van hun hart, een hartstilstand gekregen. En eh, het is ook zo geweest dat veel andere gewone burgers, die zijn begonnen met reanimatie en zo om, om ook onmiddellijk iets te doen. Want inderdaad, ja, die hulpdiensten, die ambulances, ze waren er wel, maar ze kwamen er dus aanvankelijk heel erg moeilijk door. Zij konden ook niet voor en achter of achter Volgens de brandweer zijn de slachtoffers vooral tieners en twintigers. Een man van 25 heeft in Polen een stukje met een tram gereden, maar hij is geen trambestuurder. Hij stal er eentje bij een remise, zette lijn 33, die niet bestaat, op de bordjes en begon mensen op te pikken bij haltes. Een andere tramchauffeur vertrouwde het niet. De tram reed te sloom en lijn 33 bestaat helemaal niet. De stroom werd van de tram gehaald en de man is opgepakt. En de Zwitserse spoorwegen bestaan 175 jaar. Gefeliciteerd nog. Gisteren vierden ze dat met een recordpoging. Ze lieten de langste trein ooit rijden door de Alpen. Een trein van 1,9 kilometer lang. Het record was daarmee verbroken. De langste personenzug van de ganze wereld. Wie hast het gevonden? Zeer cool. How did you enjoy the train ride? It was amazing. Yeah, yeah, really impressed. Het oude record stamt uit 1991 in België. Daar reed een trein die bijna 200 meter korter was. Het weer nog, het is een zachte herfstdag. De zon zie je vaak, soms een klein beetje bewolking. Het is 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Op de N9 Den Helder-Alkmaar heb je wat vertraging tussen Schorrel en Bergen zo'n 10 minuten.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 Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout Mumbled low.